Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een jury in Arizona heeft een man ter dood veroordeeld voor acht moorden. Zes toevallige voorbijgangers, zijn moeder en haar man. De nu 43-jarige man pleegde de moorden in drie weken tijd in 2017. Een van de slachtoffers werd ook ontvoerd en aangerand. De dader werd betrapt toen de buren de politie belden omdat ze schoten hoorden. Hij had toen juist zijn moeder en haar man doodgeschoten. Ondanks het vele bewijs blijft de man ontkennen. Daardoor is zijn motief nooit duidelijk geworden. Door beroepsprocedures kan het nog jaren duren voordat het doodsvonnis wordt voltrokken meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het mestplan van landbouwminister Wiersma wordt geschrapt. De BBB-minister wil vanaf 1 januari meer ruimte voor boeren om mest uit te rijden. Maar de Kamer denkt dat het plan slecht is voor de waterkwaliteit. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van de ChristenUnie... om het nieuwe mest- en waterbeleid aan het volgende kabinet over te laten. Dat betekent dat het voor boeren nog onduidelijk blijft... wat ze de komende jaren met hun mest mogen. AZ heeft zich niet direct kunnen plaatsen voor de achtste finales van de Conference League. De Alkmaarders speelden thuis 0-0 gelijk tegen Jagiellonia uit Polen en gaan nu door naar de play-offs. In het bekertoernooi ontsnapte eredivisieclub Volendam aan uitschakeling. De amateurs van Genemuiden gaven zich pas in de tweede helft van de verlenging gewonnen. Volendam won uiteindelijk met 2-0. Ook Sparta plaatste zich voor de achtste finales van het bekertoernooi... door met 5-1 te winnen van Willem II.